EU Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VS heeft bondgenoten gewaarschuwd dat terroristen overwegen aanslagen te plegen via geïmplanteerde bommen. Dat hebben functionarissen gezegd tegen verschillende Amerikaanse media. Veiligheidsdiensten houden er al lange rekening mee dat terroristen via bommen in het lichaam aanslagen willen plegen. De afgelopen maand kregen ze informatie dat terroristen deze methode nu serieus overwegen. De New York Times meldt dat Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland zich in de methode verdiept. Verwacht wordt dat controles van internationale vluchten naar de VS zullen worden aangescherpt. In Italië zijn negen oud-nazi's bij Verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona hebben ze zich schuldig gemaakt aan massamoord op Italiaanse burgers. In de Tweede Wereldoorlog waren ze lid van een elite-eenheid van de Duitse luchtmacht. In het voorjaar van 1944 streden ze tegen de partizanen in het noorden van Italië. Om het verzet te breken werden zeker 140 burgers geëxecuteerd. De negen veroordeelden zijn nu ongeveer 90 jaar. Ze waren niet bij het proces aanwezig. Het Haagse ingenieursbureau NACO heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de bouw van een luchthaven bij Peking. Dat wordt de grootste ter wereld, met acht start- en landingsbanen voor 130 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven wordt vier keer zo groot als Schiphol en in oppervlakte ongeveer even groot als Amsterdam. Het onderzoek naar in de verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan gaat door. De zaak tegen de voormalige IMF-topman was op losse schroeven komen te staan... door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje... dat hem van verkrachting beschuldigt. Intussen heeft een andere vrouw in Parijs ook aangifte van verkrachting gedaan tegen Strauss-Kaan. Dan het weer nog vannacht opklaringen in een graad of 12. Overdag eerst veel zon, later stapelwolken en vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, dat klopt wel, want eh, de vader van Lise Miskovsky... die komt oorspronkelijk uit uh, Tsjechoslowakije, Tsjechië om precies te zijn. De moeder was Finse, maar tegenwoordig woont het koppel... het Fins-Tsjechische koppel in Zweden. En daar hebben ze op een gegeven moment uh, Lise Miskovsky op de wereld gezet. Zij komt dus het tweede deze zangeres. One Dark Night, dat was dat ze zong een opname uit 2003. Goedemorgen, goedenavond. Uh, <laughs> dat hangt er maar vanaf eh, hoe je bioritme op dit moment is. Ben je net uit je bed, dan is het goedemorgen. En moet je nog geslapen, dan is het... Uh, goedenavond. Nou, in ieder geval, maak uw keuze maar eruit, zou ik maar zeggen. Dit was in ieder geval de nacht anders het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre, van alle genres en van alle tijden... Muziek voor alle leeftijden. De muziek van alle kanten in ieder geval. En dit uur grijpen we even terug naar een uitzending van Met het oog op morgen van vorige week. Want daar waren de zombies te gast. Zombies, grote sterren in de jaren 60. En het zijn nog steeds sterren, want ze doen nog steeds optredens. Eh, en dat deden ze ook eh, vorige week en Met het oog op morgen. En een van de songs die ze daar live brachten, die laten we nog eens een keer horen.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 We could take a swim together on weekly day trips to the bay. denk dat dit zo'n eh, beetje de beroemdste Belg is op dit moment. Milo uit Leuven komt hij oorspronkelijk. En nou ja, in Nederland is hij ook uh, nagenoeg heel erg bekend. You and Me in the Pocket, is de titel van eh, een zeer recente single van hem. De nieuwe is Little in the Middle. Maar You and Me in the Pocket ging eraan vooraf een liedje te vinden op North and South. Een album dat een halfjaartje geleden, zo'n beetje een half jaar geleden, uitkwam van Milo en... In Duitsland is hij ook heel populair. Daar heeft hij al 100.000 exemplaren verkocht van dat album North and South. En van de single You and Me in the Pocket zijn 150.000 exemplaren verkocht. Hij doet het niet gek toch. Milo, populairder dan eh, <laughs> Prins Laurent zou ik onderhand maar zeggen. Ehm, Coldplay, je kent onderhand de single Every Teardrop is a Waterfall... En van die single is nu ook een eh, echte single uitgekomen. En een echte single bevat natuurlijk een A- en een B-kant. Dit is die B-kant. Major Minus. Coldplay en je hoorde Major Minus. En dat heb ik hier op eh, een bijzondere single, namelijk een achterkant. Met andere woorden, het gaat om een echte 45-toerenplaat. En het is een bijzondere 45-toerenplaat uh, eh, met een heel mooi ontwerp. Eh, een buitenhoes zit erin en dan nog een binnenhoes. Echt design. En het vinyl is niet zwart, maar blauw. En wil jij ook zo'n exemplaar hebben van die single, die 45 toeren plaats van Coldplay. Dat, kan. Moet je wel wat voor doen. Allereerst moet je op zoek gaan naar het e-mailadres van de Nacht Klinkt Je kan daar komen via www.varen.nl. En ik wil nog, een antwoord hebben op mijn vraag, namelijk... met hoeveel titels stond Coldplay in de meest recente aflevering van de Top 2000? Dus met hoeveel... Uh titel stond Coldplay in de laatste aflevering van de Radio 2 Top 2000. En het antwoord dus sturen naar eh, het e-mailadres van de Nacht Klinkt Anders. En dan kan je naar bezit komen van eh, dat unieke exemplaar, die 45 toeren plaat van Coldplay... met op de voorkant Every Teardrop is a Waterfall... en op de achterkant Major Minus, wat je net hebt gehoord. Dan, ik had het al even over de zombies die eh, vorige week eh, donderdag... Eh, precies een week geleden te gast waren in Met het oog op morgen. De zombies met de zang van Colin Blunstone en het pianospel van Rod Argent. En ze brachten daar ook deze. Je kent het wel, The Time of the Season. It's the time of the season When love runs high In this time to me easy and let me try. much like me as he take on any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? As he takes jaren 60 hadden ze hiermee de hitparade, de zombies en de time of the season... en de uitvoering die je zojuist hoorde, die is van vorige week... want de eh, heren waren te gast in Met het Doog op, morgen. Welke heren? Colin Blunstone en Rod Argent dus. Dit is nieuw. Dit is Major Hawthorne. Een multitalent. Hier hoor je maar als zanger. Want hij is ook rapper en DJ. Maar hier hoor je maar als zanger met een nieuwe single. Die heet Long Time. Major Hawthorne dus. Thank you. maar hij is, klinkt als een soulartiest. Zou niet meer staan op een eh, North Sea Jazz Festival. Major Hawthorne, de nieuwe single van hem, heet A Long Time. En het begrip long time is vaker gebruikt in de geschiedenis van de wereldse popmuziek. Onder andere door Crosby, Stills en Nash, maar ook door Sergeant Garcia. Luister maar, Long Time van hem. Long time, qu'on est ensemble, long time, qu'on long time pas de différence, ça fait long time, long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time, presente dando el bate hace tiempo ya, porque sé que muy dentro de mí solo soy falla. Tiempo hace ya y mi boca no calla, porque sé que la guerra no es solo una batalla. Ça fait longtemps que l'on joue ces belles mélodies. Longtemps, Sergent Garcia est dans la partie. Entre nous c'est sincère, il n'y a pas d'hypocrisie. Hagame fin salsa reggae, roots and Enciende el Mes mi radio solo se escucha mala noticia, codicia, injusticia. Yo no sigo esa vía. Bayonique, sergent, on est là et on ne lâchera pas au combat. Nous allons, mon frère, dans le même sens. Pas de différence, la main dans la main, yes, on avance au combat. C'est la vérité, je le dis et je le pense. Ça fait ça fait long time, long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time, ça fait en chaille, maman connaît vos talents, ça fait long time, nous pas jamais fait la voix ensemble nous amène à différents combats, attends ensemble que nous pour prier, aïe aïe, force nous, ça nous et pas les Lè nou wè nou jwen nou papi Swen fè konstay Nou pa bakon nou lanmen Lè nou kat papay Ansan bayo zèm chan Kapete ankay Mucho tiempo Hace yo vengo cantando Traigo sonido rico Para seguir gozando Día a día, noche noche Yo sigo luchando Para que poco a poco Todo vaya cambiando Mucho tiempo Bionic Sargento con mucho tiempo, juntos en los mismos caminos, mucho tiempo, cruzando los mismos ríos, paso a paso, poco a poco yo voy caminando, long time. connaît long time qu'on se fait confiance On ne pas de différence ça fait Don't you gaan in ieder geval eh, Crosby, Stills en Nash. David Crosby, Steven Stills en Graham Nash. Die trouwens vorig jaar om deze tijd nog eh, in Nederland waren. Want toen gaven zij een optreden op het uh, Bospop Festival. Het Bospop Festival dat ook dit weekend weer plaatsvindt in Weert... met een aantal interessante headliners. Joe Cocker zal daar onder andere verschijnen. Journey, ook van de partij. Om eens een paar grote namen op te noemen. Ringo Starr zal er ook optreden met zijn All-Star Band. En Anouk, nou, we komen er nog eh, later in de uitzending op terug op dat Bospop Festival. In ieder geval had je dan nu Crosby, Stills Nash met eh, Long Time Gone. En daarvoor Sergeant Garcia, Long Time, dat was wat hij zong. En Sergeant Garcia die is dit weekend ook in Nederland. Niet op het Bospop Festival, maar op een ander festival, namelijk in Leiden. Het Werfpop Festival, daar zal hij een optreden geven. Sergeant Garcia. En uit 2003 kwam dat Long Time Gone. volgende liedje. De volgende song die ik je laat horen is van Richard Watches en Larry Hart. Die componeerden het in 1937. Maar kenners die beweren dat de versie die ik je nu laat horen... de allerbeste is. Van Chet Baker. My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay. zingen kon hij ook, als geen ander. En hoe een heel gevoelig Valentine, My Funny Valentine. Daar zijn meer dan 600 opnamen van. Meer dan 600 artiesten hebben dat in ieder geval opgenomen, dit eh, My Funny Valentine. Eh, maar ehm, ja, ik ken ze niet allemaal, die 600 versies. Ik ken veel versies, maar niet alle 600. Maar eh, in ieder geval kennen ze weer dat dit sowieso de beste opname is van dat My Funny Valentine denk dat ze gelijk hebben. dat is wel heel mooi en ontroerend. 1954 opgenomen en gecomponeerd door Richard Watchers en Larry Hart in 1937... In 1934, de heren Richardson eh, Richard Watchers <laughs> en, Larry Hart... die waren toen eh, behoorlijk actief met het componeren van composities. In 1934 toen componeerde zij Blue Moon. In 1961 werd daar een rock and roll arrangement op gemaakt. bump, dang it, dang, dang, ding it, on, the boom. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dang it, dang, dang, ding it, on, ding, boom. dang, dang, ding, dong, ding, blue. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, bom bom bom dang dang ding dong ding. de Marshalls 1961, maar het werd een heel ander arrangement gecomponeerd in 1934. Nog eentje van eh, Richard Rodgers en Larry, Lar, Larry Hart, die werd gecomponeerd in 19... 28 en in 1982 toen zette Mathilde Santing dat op een LP. Een hele bijzondere LP, want eh, eh, LP's hebben doorgaans eh, een doorsnee van 30 centimeter. Maar de allereerste generatie LP's. En dan heb ik het over eh, ja, eind jaren 50, zo'n zo beetje. De eerste generatie LP's die hadden een doorsnee van 25 centimeter. En uh, Mathilde Santing die viel in 1982 op door een langspeelplaat uit te brengen... die een doorsnee had van 25 centimeter. Er stonden, bij me weten, ook maar acht nummers op. Nou, één van die nummers, dat was het in 1928 gecomponeerde You Took Advantage to Me... van Richard Rodgers en Larry Hartes. sentimental sack, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will. You made your kill you took advantage of me. Yes, you took van Mathilde Santing. You Took Advantage to Me, 1982, verschenen op eh, die kleine langspeelplaat. Afgelopen weekend was het precies 40 jaar geleden dat eh, Jim Morrison overleed.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light the couldn't get much higher. langer dood dan dat hij geleefd heeft. 27 jaar werd hij, 40 jaar dood. Jim Morrison. En afgelopen weekend, 2 juli om precies te zijn... was het precies 40 jaar geleden dat eh, hij dood werd aangetroffen. En de twee leden van de toenmalige Doors, Ray Manzarek en Robbie Krieger... die zijn afgelopen weekend naar eh, zijn graf geweest. Per Lachaise in Parijs hebben kaarsen opgestoken... en een bloemetje neergelegd op het graf van The Lizard King. Zangeres Rumor, die eh, steeds bekender en bekender wordt... die heeft een heleboel optredens moeten afzeggen. Onder andere een optreden in de Rivierenhof in Deurne. Is niet doorgegaan, jammer, want het was een bijzonder concert... namelijk in een openluchttheater. Ook het bezoek aan North Sea Jazz Festival komend weekend... dat gaat niet door. En ook eh, het optreden op het prestigieuze Montreux Jazz Festival... dat is ook afgezegd. Rumor is ziek... En we zijn benieuwd of ze 7 oktober weer helemaal genezen zal zijn. Want dan staat daar geprogrammeerd een optreden van Rumor met het Metropoolorkest. Nou, mogen we hopen dat het allemaal tegen die tijd een stuk beter is. Rumor hier in ieder geval wel nog aanwezig in de nacht klinkt anders. Met een track van de jongste album. Luister naar Rumor en Saving Grace. I was running out of cafe conversation. I was weary of fashion parade. And it seems like there's a whole lot of people from out of town around here these days. And in the streets, the preachers say, If you want to go to heaven, why don't you walk this way? I see your face and I light up like a child. Cause you are. never see the sun again. Bitterness was beating down my door. Now I'm picking up the telephone. I read your name and I light up like a child. Cause you are. een track van de debuut-cd die een tijdje geleden uitkwam. Seasons of My Soul, Safe graces. Gracious, wat je hoorde. Tower of Power. Die waren afgelopen avond in Utrecht voor een optreden in Tivoli. Hier zijn ze met And You Know It. anything but 40 jaar bij elkaar. En vanavond gaven ze een optreden in het Utrechtse Tivoli. Je hebt kunnen luisteren naar Tower of Power and You Know It. De volgende man die is al 70 eh, jaar oud, is dus over de 70... maar hij gaat nu pas beroemd worden. C6 Steve is de naam van hem. Een bluesknakker. Underneath a Blue and Cloudless Sky... like it's half of my life. Might waste it one half, but it won't waste the other. Not right. each other for better, for worse.